It's, it's, it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Milo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afro Jack. Hey, this is Lenny Zonneveld. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. We zijn officieel in de maand maart aangekomen. Dat betekent dat we steeds dichter bij het festivalseizoen komen. En dat ook bijna de zomer weer voor de deur staat. Ik kan niet wachten. Elke zaterdagavond breng ik Armin van Buren het festival gewoon naar je woonkamer of in je auto natuurlijk. Treed binnen in onze lekkerste club van Nederland. Tot middernacht heb ik weer de allerbeste dance voor je. Met straks om 11 uur in onze hotmix Hilo. Dat is het eh, underground alias van Oliver Heldens. Hij verzorgt straks de climax van de avond. Dit uur nieuwe track tracks voor je van Fisher, Fred Again en David Guetta. Maar ik trap hem af met John Newman en Love Me Again. platenwinkel waar DJ's hun platen kopen. En daar zijn we dan weer extra trots op, want is de Nederlander Maupie en zijn laatste creatie Neck. Je hoorde het hier in Dance Department bij 538. Ik ben Armin van Buren en ik eh, heb iets heel gaafs gehoord. Blijkbaar kun je namelijk als DJ ook veel geld verdienen als je vliegtuigonderdelen gaat verkopen. Ja, ik weet, het klinkt vrij random, dat is het natuurlijk ook. Maar vorige week bereikte ons het nieuws dat een eh, Venezolaanse techno-DJ is bestraft voor het illegaal verkopen van vliegtuigonderdelen. Hij scamde grote vliegtuigbedrijven gewoon met zijn laptop vanuit huis voor meer dan 10 miljoen dollar. Nu moet hij 4 jaar en 8 maanden de gevangenis in, dus geen technofeestjes meer voor hem. We dansen wel verder op de dansvloer met Nico de Andrea en Baron met Kingston Groove, de Cassine remix. Nu in Dance Department. dit. Wel een hele dikke plaat. What About Now. En ook hebben we deze week heerlijke lentetemperaturen aangetikt. Het duurt nog even voordat we aankomen bij die eh, Braziliaanse temperaturen. En daar heeft Alok natuurlijk meer ervaring mee. Hij komt zelf uit Brazilië en is daar een soort, eh, ja, een soort godheidsstatus daar. En hij brengt ons nieuwe muziek, hele vette, samen met eh, de Grammy-genomineerde duo Sidepiece en techno-zwaargewicht Victor Ruiz. Dit is een track die we waarschijnlijk de komende maanden veel gaan horen in de DJ-sets. Zeg maar op de mainstage van Tomorrowland, EDC Las Vegas en Ultra Miami. Zet hem harder voor Alok, Sidepiece en Victor Ruiz. Dit is Mind Illuminate, nu in Dance Department. samen met eh, de, Nederlandse Ilar en Parisi, This Is Real. Hij stond voor de tweede keer samen met de legend Thomas Bangaltier. Dat is een Fransman. Die naam ken je misschien niet, maar als ik zeg dat hij de helft is van Daft Punk... dan weet je genoeg, denk ik. Hij stond back-to-back te draaien in Londen voor een set. Bizar, toch? Vorig jaar oktober draaide hij de eerste DJ-set in 16 jaar. Maar dit weekend gebeurde er tijdens die tweede set echt iets heel bijzonders. Hij draaide voor het eerst weer One More Time van Daft Punk live... Bezoekers wisten niet wat ze meemaakten en beelden hiervan gaan inmiddels de hele wereld over. Ook iets wat vorige week plaatsvond en dansgeschiedenis mag heten. 25 jaar Estate of Trance in eh, Rotterdam, Ahoy. Het was eh, een hoogtepunt. 25.000 vrienden stonden daar samen met mij 25 eh, jaar dat programma te vieren. En ik werd een klein beetje emotioneel. Ze hadden mij namelijk niks verteld over dat moment voor mijn 25 jaar set op vrijdag. Die set staat trouwens helemaal op YouTube. Dus ik werd een klein beetje emotioneel, ja dat wel. Maar het was ook wel echt een heel mooi moment. En eh, dit is het anthem van dat feest. Armin van Buren, Richard Durant en Dykosis. Always You in Dance Department. 1038 Dance Department. go down. hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Tom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Je zaterdagavond van 538. Ik ben Armin van Buren. Wees welkom bij jouw weekendtraditie. Drie uur lang Dance Department tot middernacht. Met straks om 11 uur te gast in onze hotmix Hilo. Hij is een van de meest gewilde namen van dit moment. En ook het techno-alias van Oliver Heldens. Ik ben heel benieuwd wat jij aan het doen bent deze zaterdagavond. Laat even wat weten. De gratis 58 app Of at Dance Department Official op Instagram. Dit hier nieuwe tracks voor je van Adam Bayer, Mees Salome en Solardo. Maar ik trap hem af met Another and 54 Ultra. Talk to you. die hoorde de laatste van Leighton Jordani samen met Camden Cox, Destiny in Dance Department. Kijk heel even in onze app-inbox. Hey Armin, vorig weekend was het echt fantastisch bij een State of Trends in Ahoy. Bedankt voor een waanzinnige avond. Op naar nog eens 25 jaar, dat zegt Elisabeth. En Jens stuurde ook een berichtje. Gisteravond flink gedanst tijdens Verknipt bij de Ziggo Dome. Waanzinnige editie, echt genoten. Nu thuis verder grooven met Dance Department. Nou, lekker Jens. Dat waardeer ik ook wel. Adam Beyer, Genesee en Aya Dit is DNA, die hoor je nu in Dance Department. Touchdown about a million miles away. Touchdown about a million miles away. switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate, activate, activate, activate, activate, activate. activate. activate reality from this reality. from this reality. Escape from this reality. Sluit je ogen. Zet je radio harder. Dat lukt je met Mind Against, Human 404, Anakim en Late at Night. Ik ben Armin van Buren. Ik stel je graag weer voor aan gloednieuwe muziek. Onze Worldwide Warning. Dat vinden wij de belangrijkste dance track van deze week. Vanavond een track uit 2001. In een nieuw jasje gegoten door Dom Dolla. En dat is echt mega goed gelukt. Handen op elkaar voor de Worldwide Warning. Wat een dikke plaat. Pure Tone en Addicted to the Bass. De Dom Dolla remix. Onze Worldwide Warning in Dance Department bij 538. 538 Dance Department. Warning best beats. 538 Dance Department. I love trap, don't sleep, I'm patient. Work all night, rotation. So too deep for faking. Vibe too real, temptation. Can't clone this wave, I'm zoning.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 Out in the dark, I'm glowing. Can't trust none, i am chosen. World on freeze, I'm frozen. frozen, frozen roses. to the rhythm. Slay to the rhythm. that lovers do. I just wanna chill, tell me is that cool? Got me going crazy, tell me, baby, what I gotta do to get close to you? Pull up outside will you come right through. Don't want it if it ain't with you. You got me going crazy, tell me, baby. If you want it all night, yeah, that's alright with me. If you wanna be mine, yeah. 538. Ik ben Armin van Buren, je hoorde Matt Cesari, Jack David Guetta en Mira Eldine en Going Crazy. Nog heel even, dan leggen we de rode loper hier uit voor Hilo. Ik stond eh, afgelopen weekend nog met hem te draaien. Deed een back three back set tijdens de State of Trends in Ahoy in Rotterdam. Toen samen met Maddox. Hilo is het eh, donkere alias zeg maar, van Oliver Heldens je hoort hem straks vanaf 11 uur een uur lang in onze exclusieve hotmix. Die wil je niet missen. Eerst dit uur muziek voor je van uh, May Salome en Fall and What. Na deze hele dikke van Mitagami en Raphael. What is Love in Dance Department. thousand years.